Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om mensen zonder diploma aan het werk te krijgen in de kinderopvang. Volgens het AD kan een crash vanaf vandaag 10.000 euro subsidie krijgen als ze iemand zonder papiertje aannemen. De maatregel is bedoeld om het enorme personeelstekort tegen te gaan. De staatssecretaris zegt in de krant dat mensen zonder diploma niet zullen worden ingezet om taken over te nemen van medewerkers die wel helemaal zijn opgeleid. In Iran is een vrouw opgepakt die in haar ondergoed heeft geprotesteerd... tegen de strenge kledingregels in het land. Ze zou op een universiteit zijn aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de goede manier droeg. Uit protest trok ze toen zo'n beetje al haar kleren uit. Daarna werd ze opgepakt. Op social media worden beelden van de vrouw massaal gedeeld. Haar actie wordt gezien als nieuwe manier van verzet... tegen het streng islamitische regime in Iran. Een dikke pech als je vanochtend na twee weken van werkzaamheden... eindelijk de trein weer wilde pakken tussen Rotterdam en Den Haag. Er rijdt ook vanochtend voorlopig nog niks omdat de werkzaamheden uitlopen. NS en ProRail denken dat de eerste treinen rond kwart over negen weer gaan rijden. En tijdens een concert in Australië is Chris Martin in een gat in het podium gevallen. De Coldplay-zanger was tegen het publiek aan het praten en liep achteruit toen het misging. <laughs> Okay, That's uh, not planned. Thank you for catching me so much. Hij lijkt er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen, want hij ging gewoon door met de show. Chris Martin is niet de enige die het overkomt. Niet lang geleden viel Olivia Rodrigo ook al in een podiumgat. Ook zij hield er niks aan over. En dan krijg je het weer nog. Behoorlijk fris en op veel plaatsen vanochtend nevel en mist.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 Bij de verkiezingen in Moldavië is de pro-Europese president van het land herkozen. Toen bijna alle stemmen geteld waren, was de voorsprong voor Maya Sandu groot genoeg om de overwinning uit te roepen. Sporters en schrijvers voeren actie tegen de aangekondigde btw-verhoging van 9 naar 21 procent. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het belastingplan voor volgend jaar. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden deze ochtendspits geen treinen. De werkzaamheden zijn dit weekend volgens spoorbeheerder ProRail uitgelopen. Daardoor zijn er storingen, die hebben ook invloed op andere trajecten.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 Love is such an innocent word the van ZFM. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Sail on down the line by a half a mile or so And I uh, don't really wanna twice, you see. Time after time I try to, to, to hold on to what we got, but uh, now you're going.